Deze boer reed ook mee en vertelt wat hem het meeste dwars zit. De, focus legt door de, de, de, mestproblematiek een beetje op de veehouders. Maar ook akkerbouwers die, die zitten behoorlijk knel. Die, eh, die mogen ook eh, een deel van hun grond niet meer bemesten deel van de grond niet, niet, eh, niet meer met gewasbescherming eh, behandelen. Dus dan worden er gewassen ziek. De boeren overhandigen zometeen een pamflet aan het provinciebestuur met daarop hun eisen. Vandaag beginnen op de Hogeschool Utrecht de Holocaust Colleges in samenwerking met CIDI. Die colleges werden eind januari uitgesteld omdat er veel kritiek op kwam. De hogeschool zei dat de colleges werden uitgesteld vanwege de veiligheid, maar kwam daar later op terug. Op straat waren de reacties verdeeld, was te zien bij Hart van Nederland. Ja, dat toch? Ja. We hebben hier natuurlijk vrijheid van meningsuiting en mensen moeten erover kunnen leren. Ik begrijp het wel, het zijn gevoeligheden in de maatschappij en dat, dat, dat, dat begrijp ik allemaal wel. Grote zwarte rookwolken bij een pretpark in Gothenburg in Zweden. Er is brand uitgebroken in het nieuwe waterpark waar afgelopen drie jaar aan gewerkt is. De brand begon volgens Zweedse media bij een van de glijbanen. Een hotel in de buurt is ontruimd. En deze band treedt na bijna tien jaar weer op in Nederland. Zet 5 juni maar vast in je agenda. Nou ja, die staat er natuurlijk al in. Maar zet erbij dat ACDC die dag optreedt in de Johan Cruijff Arena. De laatste keer dat de Australiërs er waren was in 2015 in het Goffert Park. De kaartjes voor komende juni gaan vrijdag in de verkoop. heb ik nog het weer. Wolken, zon en landinwaarts een paar buitjes bij 9 graden. Vannacht koelt het flink af naar nog maar net boven nul. Morgen opnieuw een mix van wolken, zon en regen. En ook dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate.